Dit is Rachid Finch met het nos Brand op de kant Houtse heide in België is onder controle. Dat meldt de Nederlandse gemeente Woensdrecht. De brand ontstond gistermiddag aan de Belgische kant van de grens, maar dreigde naar Nederland op te rukken. In het gebied rond de Nederlands-Belgische grens is een noodverordening van kracht. Zeker 450 hectare heidegrond is afgebrand. Het nablussen gaat zeker nog de hele dag duren. De vier EU-landen die momenteel in de Veiligheidsraad zitten... hebben een ontwerpresolutie opgesteld die het geweld in Syrië veroordeelt. In de resolutie staat dat Syrië moet meewerken aan een onderzoek naar het geweld in het land. En ook moet het regime stoppen met de belegering van de stad Daraa... en media hun werk laten doen. Waarschijnlijk wordt volgende week over de resolutie gestemd. De VS adviseert Amerikanen om Jemen te verlaten. Ook haalt het ministerie van Buitenlandse Zaken familie van ambassadepersoneel terug... en Amerikaans personeel dat niet essentieel is voor de diplomatieke post in de hoofdstad Sanaa vertrekt ook. In de hoofdstad van Jemen wordt al dagen gevochten tussen regeringstroepen en opstandelingen. Onder hen zijn zwaar bewapende strijders van diverse stammen. In Frankrijk komen vandaag de leiders van de G8 bijeen voor hun jaarlijkse top... Op de G8-top wordt onder meer gesproken over de Arabische wereld, nucleaire veiligheid en de toekomst van het internet. Facebook-oprichter Mark Zuckerberg en Eric Schmidt van Google zijn ook in Deauville in Frankrijk. Verwachting is dat informeel gesproken zal worden over de opvolging van de IMF-topman Strauss-Kaan. De VS heeft op verzoek van Pakistan een deel van zijn militairen teruggetrokken uit het land. In Pakistan zaten meer dan 200 Amerikaanse militairen, de meeste van hen verzorgden trainingen voor het Pakistanse leger. Hoeveel militairen zijn teruggekeerd naar de VS is niet bekend. De relatie tussen beide landen verslechterde na de actie tegen Osama Bin Laden begin deze maand. Het weer, vandaag veel bewolking met vooral in de middag verspreid over het land buien. Middagtemperatuur maximaal 20 graden. Na vandaag aanhoudend wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Souhoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 richting Amsterdam.